uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het kabinet schroeft de gaswinning dit jaar terug. Er wordt maximaal 27 miljard kubieke meter gewonnen... in plaats van de voorgenomen 30. Het kabinet volgt daarmee een uitspraak van de Raad van State eerder vandaag. Die bepaalde dat de gaskraan in Groningen verder dicht moet. Minister Kamp zegt dat uiterlijk volgende maand een besluit wordt genomen... over de gaswinning voor volgend jaar. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het belastingplan van staatssecretaris Wiebes. Die wil de lasten komend jaar verlichten met 5 miljard euro. D66 en de kleine christelijke partijen stemden tegen het plan. Dat betekent waarschijnlijk dat er geen meerderheid voor is in de Senaat. De Belastingdienst gaat wel vast met het plan aan de slag. Als het dan alsnog sneuvelt in de Eerste Kamer... krijgen 4 miljoen huishoudens een onjuiste voorlopige aanslag... waarschuwt staatssecretaris Wiebes. Uren na de grote politieactie in de Parijse voorstad Saint-Denis is de identiteit van de meeste arrestanten nog niet bekend. Het is niet duidelijk of de voortvluchtige terrorist Abdelhamid Abaoud onder de zeven opgepakte verdachten is. Maar volgens Franse media zat hij er niet bij. Abaoud wordt gezien als het brein achter de aanslagen van afgelopen vrijdag in Parijs. Bij de actie vanochtend vielen zeker twee doden. Islamitische Staat heeft een foto gepubliceerd van wat de bom zou zijn die de Russische Airbus heeft neergehaald boven de Sinaï. Als de claim klopt is er geen ingewikkeld explosief gebruikt. Op de foto is een frisdrankblikje te zien dat gevuld is met een explosieve stof en een ontstekingsmechanisme. Volgens IS is de aanslag een vergeldingsactie voor de Russische bombardementen in Syrië. Taxidienst Uberpop stopt in Nederland. Vanaf vrijdagmiddag zijn er geen ritjes meer te bestellen. Via Uberpop konden particulieren in hun eigen auto mensen vervoeren voor ongeveer de helft van de prijs van een taxi. De dienst was omstreden en werd gezien als illegaal. De chauffeurs kregen boetes en er volgden rechtszaken. De taxidienst stopt nu omdat ze denkt dat de bestaande regels niet snel zullen worden aangepast. Het weer geleidelijk meer buien, mogelijk met onweer en harde wind. Aan zee wordt het stormachtig. Morgen eerst regen in het noorden en midden van het land. Later vooral in het zuiden buien. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Dit ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A4, halfvliet richting Vlaardingen... bij knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. De vertraging is bijna een half uur. Hij heeft te maken met een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Maasluis en Rotterdam-Spaanse polder 9 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A7, Zaandam richting Horen... Bij Purmerend Zuid 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Na 13 daarna richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 12 kilometer. Op de A15 vanuit Europort naar Gorkum bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer na een ongeluk.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 Leave this blue neighborhood. Never knew loving could hurt this good. Oh, it drives me wild. Cause when you look like that, I never ever wanted to be so bad. Oh, it drives me wild. You're driving me wild, wild, wild.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 Steffen Stef en Je hoort de Shooting Star, Al City en ook Troy Seven en Wow. Wat leuk dat ze er zijn, die lieve Stef en Goedenavond. Ja, eh, als ik vorige week eh, had geweten wat voor weekend het zou worden... dan zou het een heel andere uitzending geweest zijn. Natuurlijk superveel gebeurd. Afgelopen vrijdag begon het met eh, de aanslagen in Parijs. En nou ja, de nasleep daarvan is eigenlijk nog steeds bezig... Vanochtend hadden we natuurlijk eh, die operatie ergens in Frankrijk... waar uh, mogelijk het brein van de operatie zichzelf eh, schuil hield. En nou ja, goed, er wordt nu ook weer wat in België... dat er een auto achtervolgd is en langs de kant is gezet... omdat er een verdacht pakketje in zou liggen. En dat zou misschien ook te maken hebben met de aanslagen op Parijs afgelopen vrijdag. En er is een hoop gebeurd de afgelopen week. En daar gaan we uiteraard ook een beetje bij stilstaan, deze uitzending. Um, jouw mening? Wat kunnen we hier nou tegen doen? Wat, wat, wat moeten we nou doen? Ik ben wel benieuwd, welke politicus zit er in jou? Wat, wat kan jij hiermee? Met wat er gebeurd is de afgelopen week? Ben je bang? Ga je minder snel de straat op? Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Je kan hem mailen naar SteffensteinCFM@gmail.com um, ehm, Of twitteren, dat kan natuurlijk ook, at steffenstein. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, om het dan toch ook een klein beetje luchtig te houden. Ehm, gisteren was natuurlijk die ontruiming van, uh, bij de wedstrijd eh, Nederland tegen Engeland. En... Um, nou ja, daar is natuurlijk best heftig gereageerd. Uiteindelijk bleek dat er niks aan de hand was. Super veel paniek. Eh, behalve bij De Wereld Draait Door. Daar is het taartincident een klein beetje trending geworden. Matthijs van Nieuwkerk die, ehm, heeft eerst 10 à 15 minuten gewoon die hele issue genegeerd. En daarna zei hij, nou, ik krijg je voor me dat, eh, dat er een eh, voetbalstadion is, is ontruimd. Maar de taart is wel lekker. Heel veel mensen vonden dat super ongepast. Terwijl andere mensen weer zeggen, ja, weet je wel... hij laat gewoon zien van, joh, we moeten ons niet laten kennen door terreur... en gewoon doorgaan met ons leven. Voor allebei wat te zeggen, maar ik ben vooral benieuwd naar jouw mening... de luisteraar van CFM Jij staat helemaal vooraan deze avond in het nieuwe Stef en Stijn. Oké allemaal, die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Ook al ben je er klaar voor, het is tijd om te gaan zingen. Staan met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. Jongens, daar komt-ie hoor, komt-ie hoor, komt-ie hoor. Het is weer tijd, die woensdagavond. Je radio op 106.6. Ze zijn weer even losgelaten. Kwaliteit, net als op SBS. Hand op het hart en zingen voor volk en vaderland. Het is op CFM. Ja, Steffen Stijn op CFM. Misschien denk je wel, je denkt misschien, wat doe ik hier?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 Maar dat we toch gewoon doorgaan met ons leven. Zo laten Ilse onder andere weten. Joh, ik ga gewoon naar de concerten toe waar ik de aankomende periode graag heen zou willen gaan. Geen enkel probleem. Vind ik tof. Ik vind dat dat ook de goede spirit is. En eh, Mark die laat nog wat weten over het taartenincident. Die laat weten, ik zou die taart wel in Matthijs' gezicht willen gooien. Kijk, dit is de spirit, dames en heren. Fuck terrorisme, we gaan gewoon door met ons leven. Hoppa. Ik ben trots op jullie. Dank voor de reacties. Steffensteinsjfm at gmail. You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my one thing. Ever since I left the city, you, you, you. You and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you. You got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before you used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else. No, why you never alone? Why you always touching roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah. You should just be yourself. Right now, you're someone else. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink Ever since I left the city. They can imitate you they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's What you going what you gonna do with that dessert? Do what, do I, dee da, da, Do what, do da, Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. They try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. They try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all what you gonna, what you gonna do with that dessert? Do what, do I, Do that? Do da, Are you saving that dessert for me? Cause if you are, baby, you know you could work for me. The way you do it causing jealousy, but you don't ever gotta worry about the enemy. Yeah, they try to do it like you, and they get mad cause they don't do it successfully. Yeah, they try to copy your moves, but they don't ever ever do it that tastefully. They Taking imitate they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. All day long, all day long, all day long. I want it all day long. Daarwin bekend geworden door een eh, hele vette remix te maken van eh, Somebody van, eh, van Nathalie LaRoos. Echt een super toffe remix. Kan ik je absoluut aanraden om een keertje te checken. En heeft nu een eigen single uit Dessert, Hoorde je daarvoor Drake nog Hotline Bling. Hier bij CFM. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. hond hond. Een 41-jarige vrouw die heeft in Duitsland een bezoek aan de tandarts duur moeten bekopen. De arts die trok eh, bij haar zonder medische noodzaak maar liefst 11 tanden. De 42-jarige tandarts mag daarom zijn beroep van de rechter twee jaar niet meer uitvoeren. Waarom hij dat gedaan heeft weet helemaal niemand, hij wil het zelf niet zeggen. Hij stond met een bek vol tanden. Ja, gevaarlijk dus eigenlijk naar de tandarts gaan. Daar gaat de vraag van deze week over. Ben je ooit wel eens een jaar niet naar de tandarts geweest? Gewoon omdat je bang bent om elf tanden kwijt te raken. Je kan je antwoord opsturen via steffensteinsdfm.gmail.com. Optie A, nee, maar dat kwam eigenlijk omdat het van mijn ouders moest... en zo werd dan meteen mijn gewit niet verwoest. Optie B, nee, de tandarts moet nou eenmaal... toch is het iets waar ik altijd weer van bouw. Of optie C, nee, de tandarts is hartstikke leuk. Bij elk bezoekje lig ik weer in een deuk. Of optie D, ja, ik ben wel eens een jaar of langer niet naar de tandarts geweest. Die man wordt door mij zeer bevreesd. Hou je van de tandarts? Heb je een hekel aan de tandarts of zit je er eigenlijk een beetje tussenin? Dat wil ik van je weten. Mailen kan steffensteinstfm.gmail.com again. de Basto again and again. Zometeen A-Track en ook Maroon 5 binnen een paar tellen. We gaan eerst eens even kijken wat voor weer het gaat worden. Vanavond regenachtige en zware windstoten. Aan de kust stormachtige zuidwestelijke wind. Is van kracht 8 ongeveer. Morgen af en toe zon en een enkele bui, maar in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het wordt 13 graden en de westelijke wind die blijft stevig. Vrijdag is er wat zon, een paar buien en een graad of 10. In het weekend is het kouder en valt er een enkele winterse bui... waarbij zaterdag zelfs nog onweer mogelijk is. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Vertragingen op de A-wegen langer dan 7 minuten. Die heb ik hier voor je. Ehm, dus let op als je niet eh, in de file wil staan. De A15 Gorkum Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam. Daar is 2 kilometer stilstaand verkeer. Dat kost je ongeveer 8 minuten. De A27 Almere Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van ongeveer 18 minuten. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van ongeveer 12 minuten. En tussen Noordloos en de Merwerdebrug daar 3 kilometer langzaam rijdend verkeer... is een vertraging van ongeveer 15 minuten. De A32 Weerdem-Herenveen ter hoogte van Herenveen is een afgesloten afrit komt door een ongeval. Eh, ook op de A32 Heerenveen-Meppel ter hoogte van knooppunt Langhorst. Een afstuiting van de rechterrijstrook komt er opruimwerkzaamheden. Naar verwachting is de weg daar om 9 uur vrij. En daar tussen Meppel-Zuid en de Langhorst is een ongeval gebeurd. Dan nog de A59 Zonsheel-Of tussen Maden en Raamsdonksveer. Daar 2 kilometer stilstaand vertraging dan eh, ongeveer 8 minuten. Voor langere of kortere vertragingen en vertragingen op de N-wegen... kan je altijd terecht op de website van VID. En dan heb ik nog drie flitsers voor je. Op de... Ik krijg even een telefoontje. Op de A7, de afsluitdijk Heerenveen. Tussen Nijland en Sneek bij 119.1. De A2 Utrecht-Amsterdam ter hoogte van Apkoude bij 37.8. En de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Rijzen en Almelo. Daarbij 138.0. Maroon 5 is hier met Mem. down hier bij ZFM. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Uh. the world ends. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. And make it to the world ends. outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world end. Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. We'll make it to the world end. Armin van Buren en Kensington, Heading Up High hier bij CFM. hey, ehm, ik voel me helemaal niet lekker. Ik eh, ga de uitzending overgeven aan een non-stop, want eh, het gaat even niet goed.